uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een vliegshow in de Amerikaanse staat Nevada is een toestel in het publiek gecrashed. Vast staat dat de piloot daarbij om het leven is gekomen. Zeker 75 toeschouwers zijn gewond geraakt, van wie tientallen er erg slecht aan toe zijn. Een woordvoerder van het vliegveld in Reno gaat ervan uit dat een aantal zwaargewonden het waarschijnlijk niet zal halen. Op beelden is te zien hoe het toestel, een Mustang P51, tussen het publiek crasht. De beelden zijn genomen vanaf een tribune op een paar honderd meter afstand. De zorgpremie stijgt volgend jaar wat meer dan het kabinet heeft becijferd. Dat zegt bestuursvoorzitter Van Bokstol van zorgverzekeraar Mensis. Volgens hem is de 11 euro per jaar extra zoals het kabinet verwacht te krap. Hij schat dat de Nederlander gemiddeld tussen de 20 en 30 euro per jaar meer kwijt is voor zijn verzekering. Van Bokstof vindt dat de regering de problemen voor zich uit blijft schuiven. Zorg wordt duurder, terwijl de Nederlander naar verwachting de komende jaren niet of nauwelijks meer gaat verdienen. Het gat tussen wat mensen kunnen betalen en wat de zorg gaat kosten wordt steeds groter en dat baart de oud-minister zorgen. In het uiterste noorden van de Amerikaanse staat Idaho is een jager gedood door een grizzlybeer. Vlak nadat de beer de man had aangevallen is het dier gedood door een vriend van het slachtoffer omdat de grizzly beschermd is in de Verenigde Staten, kan de man die de beer doodschoot een boete krijgen van maximaal 50.000 dollar. In juli dit jaar werd een man gedood door een grizzlybeer in het Yellowstone Park. Maar in het algemeen zijn fatale aanvallen van grizzlies op mensen zeldzaam. Het weer, wordt een vrij bewolkte dag met eerst in het westen buien en later ook in de rest van het land.